Hij ziet een hoop nieuwe kopies. 67 nieuwe leden, 13 andere komen terug. Die zaten ooit al in de Kamer. En als ik zo om me heen kijk, zie ik best wel wat gespannen Kamerleden. Degene die ik herken, die dus ook al ooit in de Kamer zaten... die zijn ook een beetje zenuwachtig, heb ik het idee, voor de installatie... die eh, elk moment kan beginnen. Een verdachte in de zaak over het vermoorde jongetje Gino is onschuldig. Gino van 9 verdween vorig jaar tijdens het buitenspelen in Kerkrade... en werd later misbruikt en gedood. Daarvoor werden twee verdachten opgepakt, Donny M. en Juri F. Die laatste zou hebben geholpen bij het wegmaken van het lichaam, maar blijkt nu onschuldig. Zijn advocaat zegt tegen RTL Boulevard dat het OM geen bewijs heeft en die onterecht is opgepakt. Donny M. zit nog wel vast en heeft ook deels bekend. Neem een vast energiecontract. Die tip geeft de autoriteit Consument en Markt. Want vanaf 1 januari vervalt het prijsplafond voor gas en stroom. En dus kan je daarna zomaar ineens veel geld kwijt zijn. Vast is op het ogenblik dus goedkoper dan variabel. En voor mensen die zekerheid belangrijk vinden... met het prijsplafond valt de bescherming weg. En een taxichauffeur in Japan is opgepakt omdat hij een duif heeft doodgereden. De man zou in Tokio met 60 km per uur bewust zijn ingereden op een groep duiven die de weg overstak. De dieren zijn in Japan zwaar beschermd en dus kan de actie van de man een flinke straf opleveren. Zelf ziet hij het probleem niet. Wegen zijn voor mensen en het is aan duiven om auto's te ontwijken, zegt hij. Het weer in het westen, midden en zuiden is er regelmatig zon. Ook af en toe een bui. En in het oosten valt wat motregen. Het is 2 graden in Groningen tot 8 in Zeeland. Morgen droog, af en toe zon en dan een graad of 4.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 Welkom terug bij Lunchroom. Vind je de zondag ook zo lang duren? Kom dan gezellig naar Pluspunt of de HIK. Wij drinken samen koffie, thee met wat lekkers en doen bijvoorbeeld een leuk spelletje. Ook samen op zondag is de eerste zondag van de maand in Pluspunt... en de derde zondag van de maand in de HIK. Van 11 tot 3 uur zijn we aanwezig. Er wordt een verse drie gangen maaltijd lunch, een warme lunch gebereid... en de kosten zijn 10,50 euro met de zandvoorpas 8,50. Dit bedrag is inclusief vooraf een kopje koffie en thee of thee... met iets lekkers erbij. En inclusief een kopje koffie of thee na de lekkere maaltijd. De belbus rijdt ook speciaal op deze zondag... en de kosten zijn 1,25 voor een enkeltje. En ik ga door met De Liefde van Je Vrienden, het Cilia Rombly. Heel toepasselijk. ook zondag. Ook samen op zondag. De liefde van je vrienden sleep je overal doorheen. De liefde van je vrienden hebt, ook al heb je er maar één. De liefde van je vrienden maakt dat je nooit echt eenzaam bent. De liefde van je vrienden geeft je moed. Jullie zijn altijd bij mij. Jullie zijn. luidt volgt. Vandaag en donderdag lijken de nachten nog wat kouder te worden. Maar het kan overdag de temperaturen zomaar de richting 6 of 7 graden gaan. Bij een matige wind kunnen er buien ontstaan... maar lokaal kunnen er ook zomaar droge dagen tussen zitten. Vrijdag en in het weekend draait de wind mogelijk naar het zuidwesten... en die kan voor temperaturen tussen de 7 en de 10 graden zorgen. Die dagen verlopen mogelijk wisselvallig met buien of een mix van wolken en een zonnetje. Mijn vrouw zegt altijd, het zou zomaar 20 graden met de kerst kunnen zijn.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 Een ervaren docent begeleidt de lessen... zodat u verantwoord en binnen uw persoonlijke mogelijkheden beweegt. Met gezellige muziek en praktische oefenmaterialen. Aansluitend een koffiekwartiertje met elkaar maakt het extra gezellig en compleet. Schroom niet en maak een afspraak voor een gratis proefles. En dat is woensdagochtend van half twaalf tot half één, inclusief het koffiekwartiertje. De zomerstop in de, in de maanden van de zomer, juli en augustus. Deze activiteiten worden niet door Pluspunt Zandvoort georganiseerd, maar door Servicepaspoort. Ik vond een heel leuk oud plaatje.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 Busje kom zo, busje komt zo, busje kom zo, busje kom zo, busje komt zo, busje komt zo, busje komt zo, busje kom zo, busje kom zo, busje kom zo, busje komt zo mich van schon. Eventjes geduld nog, dan het busje van zoen.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 Het was Elton John met I'm Still Standing. De gemeente Zandvoort wil deelja dit jaar meer plekken in het dorp vergroenen. Daarvoor is in het voorjaar de hulp van inwoners ingevraagd. Welke plekken in het openbare ruimte mogen groener worden? Meer dan 120 inwoners uit Zandvoort en Bentveld hebben op deze oproep gereageerd. Er is een keuze gemaakt uit alle binnengekomen locaties. De inzenders hebben per mail een reactie ontvangen. Op een aantal locaties zijn de werkzaamheden al gestart of zelfs al afgerond. Deze winter wordt door Sparenlanden op nog meer plekken in het dorp extra groen aangelegd. Meer informatie over het vergroenen van het dorp vindt u op de projectpagina van Vergroenen van het Dorp. Zelf meedoen aan het vergroenen van Bentveld en Zandvoort. In het najaar kunt u weer meedoen aan het tegelwippen en acties om te vergroenen. Mel and the Vintage Future Forever. I see your face on every corner of the street. You look so friendly it's oh, all very sweet on TV and in every magazine. I know so much about you, but you don't know nothing about me. If there was a possibility to sit down for a while, enjoy each other's company company. Would you listen? Would you try to understand that you mean the world to me? yesterday, yesterday, yesterday, yesterday. Scott McKenzie was een Amerikaanse zanger. Hij is bekend geworden om zijn hit San Francisco. Be sure to wear flowers in your hair uit 1967. San Francisco was over de hele wereld succesvol... en geldt tegenwoordig als een echt lied. Aan het einde van de jaren 60 stopte hij met opnemen en hij ging voor een korte tijd in een woestijn in Virginia Beach wonen. In 1986 ging hij in een nieuwe versie van De Mamas en de Papas zingen... en in 1988 schreef hij samen met Phillips de Beach Boy hit Kokomo. In 1998 ging hij met pensioen en stopte hij met De Mamas en de Papa's. Hier is Scott McKenzie met San Francisco. van het jaar is in zicht en daar maken we met live muziek iets speciaals van. Namelijk een kerstshow. Samen met Adam Spoor, Charles van de Heuvel en Lin May gaan we er een feestje van maken. Lekker meezingen met kerstklassiekers, achteroverleunen en luisteren naar heerlijke tunes op de sax... met een kopje koffie in de hand en natuurlijk wat lekkers erbij. De deelneming is 3 euro, inclusief koffie, thee en wat lekkers. Aanmelden kan via de balie 3040700. 3040700. En het is vrijdag 22 december van 1 tot half 3. En de locatie: De Blauwe Tram in Zandvoort. waren de Sunderland Brothers en Quiver met Arms of Mary.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 Wakker worden in de middag? Ja, dat kan. De ademhaling stuurt de beweging waar je wakker van wordt... door een serie van 24 bewegings- en ademhalingsoefeningen... maak je elke spier in je lichaam wakker. Je krijgt extra energie, wordt er gelukkig en alert van. Een reeks van 10 lessen en één gratis proefles op 7 december. Dat is dus morgen. En de deelname is 3 euro per keer inclusief koffie en thee. Aanmelden via de balie 3040700. 3040700. En het start 14 december om half 2 tot half 3. En de locatie, de blauwe tram, Zandvoort Centrum. Hey. Did you happen to see the most beautiful girl in the world? And if you did, was she crying, crying? Hey, if you happen to see the most beautiful girl that walked out on me, tell her I'm sorry. realized what I had done I stood alone in the cold gray dawn And knew I'd lost my morning sun I lost my head and I said some things Now comes the heartaches that the morning brings I know I'm wrong, but I couldn't see I let my world slip away from me So hey Did you happen to see the most beautiful girl in the world?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 Dan hebben we Keith West. Dat is een Britse zanger, geboren in 1943. En die wordt dus vandaag 80 jaar. Keith West is een pseudoniem voor Keith Hopkins. En hij is vooral bekend met zijn hit Except from a Teenage Opera. In 1964 werd hij lid van de Rodham Bulls groep 4 plus One, nadat hij een advertentie van de groep had gelezen... waarin ze om een zanger vroegen. De groep bracht slechts één single uit. Het nummer Time is on my side werd ongeveer tegelijkertijd uitgebracht met de versie van de Rolling Stones, waardoor de single onopgemerkt bleef. In 1967 werd Keith West gevraagd door Mark Witz en die werd om als zanger te fungeren in zijn project het Teenage Opera, een conceptalbum dat destijds niet werd afgerond. Hier is Keith West met Except from a Teenage Opera.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 Well, Sir Jack. But Is it true or mine? Ja, het zit er weer zo wat op. Lunchroom voor deze woensdag. Volgende week ben ik er weer. En ik eindig met eh, een, ook weer een oudje, nou, uiteraard natuurlijk. Hè, dat is altijd zo bij mij. De Manhattans met Kiss en Say Goodbye. Ik vond het al heel toepasselijk. This has got to be the saddest day of my life. Graag volgende week woensdag. For a bit of bad news. I won't be able to see you anymore because of my obligations and the ties that you have. We've been meeting here every day. And since this is our last day together, I want to hold you just one more time.